voor spoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Den Helder zijn het transportschip Rotterdam en de onderzeeboot Bruinvis teruggekeerd. Ze deden mee aan de NAVO-missie tegen piraterij voor de kust van Somalië. Ze werden verwelkomd door minister Hennis Plasgaard. Sinds september heeft de Rotterdam drie piratenschepen aangehouden... 19 verdachten opgepakt en 31 gijzelaars bevrijd. De Bruinvis heeft voor de NAVO informatie over piraten verzameld. Momenteel levert Nederland geen schepen aan de missies van de NAVO en de EU bij Somalië. Vanaf februari gebeurt dat wel weer. De Egyptische vicepresident Mekki heeft ontslag genomen. Hij zegt dat hij zich als jurist niet thuis voelt in de politiek. Mekki was rechter totdat president Morsi hem in augustus tot vicepresident benoemde. Vandaag is in Egypte de tweede dag van het referendum over een nieuwe grondwet. In die nieuwe grondwet verdwijnt de post van vicepresident... maar dat is volgens politici in Cairo niet de reden voor het vertrek van Mekki. De politie van Kerkrade heeft op straat een groot aantal vaten met chemicaliën gevonden. Het zijn acht stalen vaten en 23 kunststoftonnen met onbekende inhoud. Ze lagen langs een weg buiten de bebouwde kom van Kerkrade. De vaten zijn door een gespecialiseerd bedrijf meegenomen en worden verder onderzocht. Mogelijk houdt de vondst verband met het Ecstasy-laboratorium... dat woensdag in Kerkrade werd ontdekt. De Zuid-Afrikaanse president Zuma is weer op bezoek geweest bij Nelson Mandela... die al twee weken in het ziekenhuis ligt. De 94-jarige Mandela wordt behandeld voor een longontsteking en galstenen. Volgens Zuma reageert Mandela goed op de behandelingen die hij krijgt. Wel moet de oud-president nog in het ziekenhuis blijven, waarschijnlijk ook tijdens de kerstdagen. Het was de tweede keer dat Zuma bij Mandela op bezoek ging. Het weer, vanavond blijft het stevig doorregenen. Plaatselijk valt meer dan 20 mm. De temperatuur loopt vanavond en vannacht op. Ook morgen af en toe regen. In de loop van de middag wordt het wat droger.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 En de 21 december alweer van 2012. Nog 10 dagen en dan gaan we terug, naar, eh, terug door naar 2013. En dan gaan we allemaal nog even genieten. Deze komende twee uur van de 40 grootste hits van Europa. 16 stijgers in de lijst, 4 zittenblijvers, 17 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat ook drie platen natuurlijk uit de lijst moeten verdwijnen. Die drie die dat doen, die zijn vandaag David Guetta, Sia de Shewolf. Eh, Sebastian, Lupo Fiasco, Battlescars verdwijnt ook uit de lijst. En de laatste die uit de lijst verdwijnt is van Cash Cash en heet Michael Jackson. Een goede week is wel voor Justin Bieber en Nicki Minaj. De Beauty and the Beat gaat namelijk acht plaatsen omhoog en is de snelste stijger van allemaal. De snelste dalen die vinden we in Carly Rae Jepsen. This Kiss zakt er namelijk 9. Langs genoteerd Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. Staat ondertussen alweer 18 weken genoteerd in de lijst van Europa. En die komen we straks dan ook tegen op uh, nummertje 30 komen we straks tegen. Die gaan we voor je draaien natuurlijk. Even kijken, waar zullen we dan de lijst beginnen? Nou, dat doen we dan gewoon maar eens helemaal onderaan de lijst. The One Republic, Feel Again. 15 weken in lijst, zakken naar plek 40.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 Praying like a fool, it's been on the run. Heart still beating, but it's not working. It's like a million dollar phone that you just can't ring. I reach out trying to love, but I feel nothing. Yeah, my heart is numb. zakken deze week twee plaatsen naar beneden. Van 38 naar plek 40. Wel weer 15 weken in de lijst. One Republic en Feel Again. En voor de eerste binnenkomen gaan we dan eh, twee plekken omhoog naar 38. En vorig jaar was het in Nederland een van de grote zomerrits plage van de Crystal Fighters. En laatst leek het er wel op dat deze Britse band een eendagsvlieg zou gaan worden. Maar misschien kan daar nu wel eh, verandering in gaan komen. Een nieuwe single in samenwerking met de Britse groep Feed Me... DJ Mac Top 100 van dit jaar, daar eh, doet deze Brit het al aardig goed. Want hij komt daar binnen op plek 85. de Crystal Fighters brengen dus een nieuwe single uit. Samen met die Feed Me. Love is all I got. Een Feed Me maakt als eh, producer drum en bass, dubstep en electro house. En ook in Love is all I got is dit eh, goed te merken. Daarbij komen de simpele lyrics over de liefde van de Crystal Fighters goed tot hun recht. De mannen komen dus binnen samen met Feed Me... The Love Is All I Got. Plek 38. Love is all I got now, love is all I got, I can't live Love is all I got, only love in my life, love is all Love is all I got, love is all I got Live life with love and trust that love will come down to earth and save us all Love is all I got, I can't live with everything I've lost Because love will come to save us all so save us. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love till the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. So, wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love is all I got. My darling, I can give you what you want if what you want is love.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 De samenwerking tussen M en Britney Spears, The Scream en Shout. is eh, in hun tweede week. Vorige week kwamen namelijk eh, binnen op plek 39. En deze week gaan ze er drie omhoog naar 36. En sommige artiesten die werken zo hard en leveren muziek af die van zulke hoge kwaliteit is... dat het gewoon moeilijk is om geen waardering over hen te uiten. En een andere groep muzikanten die heeft gewoon het geluk dat ze bij de juiste platenmaatschappij hebben getekend... en daardoor een gigantisch wereldwijde push krijgen. En deze dame die hoort er wel bij dat laatste groepje thuis, Rita Ora. Eerder genoemde wereldwijde push heeft vooral meer haters dan eh, fans opgeleverd. Wat erin resulteert als Rita Ora bij velen bekend staat als de shittiest popstar ever. En waarschijnlijk heeft dit grotendeels wel te maken met het feit dat haar album Aura uitpeilt van slechte, gemixte, goedkope nummers die Rihanna al een keer had afgewezen. Een prettige uitzondering op deze regel is haar nieuwe single toch wel Radio Activity. Het nummer is een absoluut hoogtepunt op het album... en eh, bouwt vanaf een klein begin op naar een explosief ravijn. En dat ons weer oproept om te gaan feesten. Rita Ora die, eh, probeert dus weer terug te komen in de lijst van Europa. Nou, daar is in ieder geval terug. Hoe lang ze er blijft staan, dat is aan jou. Rita Ora en Radioactivity komt deze week binnen op plek 35. Activity. Rita Ora, nieuw binnen op plek 35. dan gaan wij alvast even achterom kijken naar wat we dan allemaal gehad hebben. De One Republic, Feel Again. In de 15e week zakken van 38 naar 40. Van 35 zakken naar 39. Christina Aguilera en Your Body. Vit Me and the Crystal Fighters, Love is All I Got... komt nieuw binnen op 38 en 37 voor Rihanna Diamonds. Will I Am, Britney Spears, Scream and Shout... in de tweede week omhoog van 39 naar 36. En 35 nieuw binnen Rita Ora Radioactivity. De Swedish House Mafia, John Martin, Don't You Were Child. In de 14e week zak het van 31 naar 34. Loreen, My Heart Is Refusing Me staat 11 weken in lijst. Zak 4 plaatsen van 29 naar 33. Lana Del Rey en Hakola staat 6 weken in lijst. En zak van 28 naar 32. 31 vinden we de hoogste binnenkomer. Het is funky, het is techno. Het is electropop waar je zomaar ineens vrolijk van kan worden. Een aardig introotje, een merkwaardige compositie van harde harpgeluiden die elkaar vlucht opvolgen en een lekkere zangpartij in een prima bij elkaar geraapt zootje. Zo wordt de plaat door eh, verschillende mensen op internet genoemd. Een volstrekt onbekende act die kan rekenen op de volle promotie van de radiozender 3FM... waardoor die ondertussen in eh, Nederland al aardig bekend is geworden. En nu eindelijk de rest van Europa ja, moet veroverd worden. Dat alles door de Zweedse producer die eh, Stakehold... opgenomen in samenwerking met Style of I en Poe... Die wij als eh, Nederlands gewoon een stelletje volslagen onbekende Zweden zullen zijn. Stegold, Style en Podus met z'n drieën. De single Wallpaper is de hoogste binnenkomer op 31 deze week.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 Die plaat staat op 28. Er zit er eentje tussen, die is van Alicia Keys, The Girl on Fire. De 15e week zakt hij van 22 naar 27. Dit is de Weekend Wicked Games op 24. In de vierde week gaat de plaat eh, drie plaatsen omhoog van 27 naar die 24e plek.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 18 weken in de lijst, zak wel vijf plaatsen. Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. De en Sons, I Will Wait, staan 14 weken in de lijst. Zakken van 24 naar 29. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat... in de tweede week omhoog van 36 naar 28 met die acht plaatsen ook nog eens de snelste stijger van deze week. Alicia Keys, The Girl on Fire, staat 15 weken in de lijst. zakt 5 plaatsen naar 27. En Lenka, Everything at Once, haar tweede week ook. Vorige week nieuw binnen op 32, nu omhoog naar 26. Coley Ray Jepsen, Diskis, heeft een slechte week achter de rug... want in de 14e week zakt zij 9 plaatsen van 16 naar 25. De Weekend Wicked Games in de vierde week omhoog van 27 naar 24... Macklemore, Ray Lewis en Wench, The Thrift Shop... in de vierde week omhoog van 30 naar 23. Sheryl Cole, Fresh 32, Screw You zak twee plaatsen in de twaalfde week van 20 naar 22. En zijn Focus, Alpines en de Tidal Wave net dus op 21. Vijf plaatsen winst in die eh, vijfde week alweer van 26 omhoog naar 21. Macklemore Thrift Shop die, uh, ging net opeens niet voorbij komen. Dat was wel de bedoeling, maar uh, op de een of andere manier was hij er niet.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 This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I, uh, I, I'm hunting, looking for a come up is fucking awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin?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 This is fucking awesome. You don't get them girls loose. loose. You don't get the world loose. loose. You don't get money. Mr. Worldwide. But I do, I do. You don't get them girls loose. loose. You don't get the world loose. loose. You don't get money. But I do, I do. I say y'all having a good time. er dale disfrute. no I know what you're thinking, thinking that you me, but you can't I'm out for the Pitbull en TGR staan ondertussen dus alweer 10 weken in de lijst met Don't Stop the Party. Maar de weg naar beneden hebben ze wel gevonden, want vorige week stonden ze nog op 17. En nu zakken ze naar plek nummer 20. En vorige week terug naar Macklemore en Ryan Lewis. De Trash Shop die ging namelijk omhoog van 30 eh, naar 23. En dat alles in hun eh, vierde week alweer. De laatste die je van me krijgt tot aan het nieuws van 4 uur... die is eh, in handen van Misha B. Do You Think Of Me staat vijf weken in de lijst...